Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De kustwacht van Zuid-Korea gaat op de schop... vanwege de ramp met de veerboot Sewol vorige maand. Daarbij kwamen meer dan 300 opvarenden om het leven. Veel mensen vinden dat de kustwacht te traag reageerde. President Park zegt dat de kustwacht heeft gefaald en biedt excuses aan. De taken van de kustwacht worden overgenomen door de politie... en een nieuwe veiligheidsorganisatie. Wubbo Okkels heeft voor zijn dood nog een laatste brief geschreven... waarin hij mensen oproept een ander pad te kiezen. De brief staat in het AD. Okkels schrijft dat de vernietiging van de aarde en de mensheid moet stoppen. Volgens hem heeft de industriële revolutie de mensheid in een ongewenste situatie gebracht. De natuur wordt kapot gemaakt en daarom moeten mensen volgens Okkels hun leven veranderen. Bij een busramp in Colombia zijn zeker 32 kinderen omgekomen. De groep was op weg naar huis na een kerkbezoek in het noorden van het land toen de bus in brand vloog. Veel slachtoffers zijn jonger dan 14 jaar. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In de Noord-Nigeriaanse stad Kano zijn bij een aanslag met een autobom zeker vijf doden gevallen, onder wie de zelfmoordenaar. Wie verantwoordelijk is, is nog onduidelijk. Maar het vermoeden bestaat dat de islamitische terreurorganisatie Boko Haram erachter zit. In de wijk waar de aanslag werd gepleegd wonen veel christenen uit het zuiden van Nigeria. Een gouden horloge van honkballegende Babe Ruth is verkocht voor ruim 470.000 euro. Dat gebeurde op een veiling in Californië. De honkballer kreeg het horloge bij het 25-jarig jubileum van het Yankee Stadium in 1948. Babe Ruth wordt gezien als een van de beste honkballers aller tijden.